Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden overweegt om een vaccinatieplicht in te stellen... voor medewerkers van de federale overheid. De president ging ook in op een aankondiging van het Amerikaanse RIVM... over het gebruik van mondkapjes. In sommige delen van het land moeten mensen die volledig zijn gevaccineerd... in binnenruimtes weer een mondkapje dragen... vanwege de oplopende besmettingen daar. Biden zei dat hij hoopt dat iedereen dat advies opvolgt. Het kabinet was voor de versoepelingen op 26 juni al op de hoogte van knelpunten bij testen voor toegang. Twee weken eerder werd al gewaarschuwd voor fraude met QR-codes en problemen met de testcapaciteit, blijkt uit onderzoek van één Vandaag. Zo waren er bij de teststraten lange rijen door de drukte. En bij een pilot waren er veel problemen bij het controleren van testbewijzen. Uiteindelijk bleek dat er inderdaad met QR-codes gesjoemeld kon worden... en dat mensen met een screenshot van de coronatest van een ander bij een club naar binnen konden. Op vaccinatielocaties van GGD Noord en Oost-Gelderland is het vanaf nu verboden om foto's of selfies te maken op de prikposten. Die maatregelen zijn volgens de GGD nodig omdat medewerkers op vaccinatielocaties worden bedreigd. Het zou niet altijd duidelijk zijn of iemand een selfie maakt of dat er medewerkers op de foto worden gezet. Het foto- en filmverbod geldt niet alleen voor bezoekers... maar ook voor journalisten en eigen medewerkers. De speciale selfiehoeken op de vaccinatielocaties worden weggehaald. Bij de brand na een zware explosie op een industrieterrein in de Duitse stad Leverkusen zijn twee mensen om het leven gekomen. 31 mensen raakten gewond en nog vijf mensen worden vermist. De explosie was vanmorgen in een verbrandingsinstallatie voor chemisch afval in de buurt van chemiebedrijf Bayer. Het weer. Vannacht trekken de buien naar het noordoosten weg en koelt het af naar een graad of 15. Morgen vallen opnieuw verspreid over het land buien.